uur. Krol met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn in Nederland 158 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat zijn er 50 meer dan in 2016, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee komt er een eind aan de daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag van de laatste jaren. Voor het eerst in vijf jaar stijgt het cijfer weer. De meeste slachtoffers van moord of doodslag zijn tussen de 22 en 50 jaar en vooral man, 70 procent. De daders worden bij mannen vaak gezocht in de criminele sfeer. Bij vrouwen is de dader vaak een partner of ex-partner. Museum Naturalis in Leiden wil helpen bij de wederopbouw van het Nationaal Museum in Brazilië. Samen met elf andere natuurhistorische musea heeft Naturalis een steunverklaring ondertekend. Het museum in Rio de Janeiro werd afgelopen weekend door brand verwoest. Naturalis kan helpen om beschadigde museumstukken te restaureren. Maar wil eerst van de Brazilianen horen waar ze behoefte aan hebben. De Europese Unie heeft 4 miljoen euro toegezegd om te testen of Zuid-Limburg geschikt is voor de Einstein-telescoop. Dat is een meetstation onder de grond dat zwaartekrachtgolven moet gaan detecteren... om meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. De provincie Limburg wil de telescoop al langer hebben... Maar er komt eerst een testopstelling. Die kost zeker 14 miljoen euro. En de veelbesproken oefeninterland tussen Slowakije en Denemarken... is uitgelopen op een 3-0 overwinning voor de Slowaken. De Denen kwamen met vooral amateurs het veld op... omdat de meeste profspelers weigeren te spelen... vanwege een conflict met de Deense voetbalbond. Het nieuwe elftal, met onder meer zes amateurs... wist nog aardig stand te houden. De Denen kregen zelfs enkele kansen maar verloren uiteindelijk met mede door een eigen doelpunt met 3-0 van Slowakije. Het weer nog vannacht vanuit het zuiden regenbuien met kans op onweer bij ongeveer 15 graden.